Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is een man van rond de 50 jaar aangehouden... in verband met de bompakketten die de afgelopen dagen zijn verstuurd. De arrestatie was in de omgeving van Miami. Het nieuws volgde kort op de melding dat er opnieuw twee verdachte pakketten zijn onderschept. één voor een democratische senator en één voor de voormalige inlichtingendirecteur James Clapper. Voor alle patiënten van het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... is nu elders onderdak geregeld in andere ziekenhuizen. De polykliniek blijft nog wel even open. Gisteren werd het Slotervaartziekenhuis failliet verklaard... samen met de IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland. Die blijven voorlopig wel open. Mogelijk volgt daar een doorstart. De politie heeft langs de A67 bij Bladel een tentenkamp ontdekt. In het bos langs de snelweg stonden zes tenten... met in totaal 38 illegale migranten. De groep is opgevangen in het asielzoekerscentrum in Budel. Hoe lang ze al in het bos bivakkeerden is niet duidelijk. Op Brussels Airport, het vroegere Zaventem... zijn sinds vanochtend 180 vluchten geannuleerd... vanwege een spontane staking bij bagagebedrijf Avia Partner. Zeker 29 vliegmaatschappijen hebben last van die staking... waaronder Ryanair, KLM en EasyJet. Of er de komende uren nog meer vluchten worden geannuleerd... is nog niet duidelijk. De actie zou tot 6 uur morgenochtend doorgaan. En in de Britse stad Salisbury is een man opgepakt... die een zeldzaam exemplaar van de Magna Carta wilde stelen. De Magna Carta is een van de beroemdste documenten... uit de Engelse geschiedenis en wordt gezien als de basis van de democratie in Engeland. Het weer dan, er trekken flinke buien over het land. Vooral in de kustprovincies is daarbij kans op hagel en onweer. Het is een graad of 11. Ook morgen buien met opnieuw kans op hagel en onweer. Maar ook af en toe zon. En ook dan wordt het zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.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 谁？ tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45.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 that let me in Shattered windows and the sound of drums People couldn't believe what I'd become was when I ruled the world. hear a true story. Saturday night was at this real wild party. They had the liquor overflow in the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot's changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor. Cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man. baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, God I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I have been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the sun at home? Crying all alone on the bedroom floor, it's record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, you can. cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money, and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time, but for me, this is what I call life. Come on. What would you do if the son was at home? just a good time, but for me, this is what I call life. Mm.